Gert Kluk met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat bij de bezuinigingen de salarissen van leraren toch niet buiten schot blijven. Het kabinet wil de lonen van ambtenaren en leraren bevriezen. In de Tweede Kamer gingen stemmen op om de leraren uit te zonderen van de maatregel, omdat dat beter zou zijn voor het onderwijs. Maar minister De Jager zag weinig in het plan en de motie werd door de Kamer verworpen. De fileproblemen in Nederland worden de komende jaren alleen maar groter, ondanks de forse investeringen in het wegennet. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van minister Eurlings. Vooral rond de grote steden en in Brabant wordt het fileprobleem alleen maar groter. Dat komt doordat er steeds meer auto's bijkomen. Ook het openbaar vervoer in de grote steden krijgt te maken met een capaciteitsprobleem. Het aantal huishoudens dat zijn huis gedwongen met verlies moet verkopen is het afgelopen half jaar fors toegenomen. Sinds januari deden 600 huishoudens een beroep op het waarborgfonds van de Nationale Hypotheekgarantie. Twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. 50% van het aantal gedwongen verkoop werd veroorzaakt door echtscheiding 10% door werkloosheid. De zelfmoordaanslag van gisteren op een islamitisch heiligdom in de Pakistanse stad Lahore is opgelopen tot 42. Zeker 175 mensen raakten gewond. In het heiligdom liggen de stoffelijke resten van een Soefi-heilige. Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard, maar mogelijk is de aanslag het werk van de Taliban. Het heiligdom wordt vooral bezocht door leden van de Barelfi-secte, die door de Taliban worden beschouwd als ketters. Een Australische priester moet bijna 20 jaar de cel in voor kindermisbruik. Hij heeft zeker 25 jongens vanaf 5 jaar misbruikt op scholen in New South Wales. De priester zei dat hij spijt heeft, maar de rechter is daar niet van overtuigd.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 twins, so sing the same energy. Now's the dead battery. Is to love. bipolar, stuck on a roller coaster, can't get off this ride. You change your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot, then you're cold, yes, then you're numb.